Teatro de Porto Alegre. Né, buiten in een kraakpand. niets aan de hand. Rat over mijn tafel, goeie rat weer in tand. Ik ga te gek, ik kan pissen tot de overkant. Ik ben besmet, ik ben een rotte appel in de mand. En ik heb nooit verloren, dat komt allemaal door jou. Ik krijg altijd de wind van voren, maar jij gaf mij de laatste duim. Oh, oh, oh. Ik heb scheid aan alles. En aan iedereen. Kijk maar uit voor mij. Want ik ben heel gemeen. Ik neem een shot als een pilsje. En een pilsje als een vrouw. Veel maar ik met staat En dat komt allemaal door jou. Oh, en mijn hart heb ik verloren. En het komt allemaal door jou. Krijg altijd de wind van voren. Maar jij gaf mij de land. love. voor daar gaat weer een tand. Ik had de gekker, ik kan vriezen tot de overkant. Ik ben een zwet, ik ben een rotte appel in een bal. met de uren Niets aan de hand. We hadden over mijn tafel. Hoe er gaat weer een tand. Ik ga te gek. Ik kan pissen tot de overkant. Ik ben besmet, ik ben een rotte appel in de mand. En ik heb mijn hart verloren. Dat komt allemaal door jou. Ik krijg altijd de wind van voren. Maar jij gaf mij de laatste duim.